De twee sociale mediaplatforms werden bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016 gebruikt om nepnieuws te verspreiden. Dat heeft mogelijk het stemgedrag van Amerikanen beïnvloed. Dit soort online trollencampagnes zijn eerder vooral in verband gebracht met Rusland en later ook Iran. Maar president Trump zei onlangs bij de VN-veiligheidsraad dat ook China een dreiging vormt. Een Japanse journalist die drie jaar geleden in Syrië werd ontvoerd door een jihadistische organisatie is vrijgelaten. In een video laat hij weten dat het goed met hem gaat. De freelance journalist Junpei Yasuda werd in 2015 gevangen genomen door de Syrische tak van Al-Qaeda. Hij was toen in Syrië om een reportage te maken over de Japanse journalist Kenji Goto, die kort daarvoor was vermoord door terreurbeweging IS. Yasuda is op dit moment in Turkije. Als hij medisch is goedgekeurd mag hij terug naar Japan. In Amsterdam is vannacht een handgenaad neergelegd bij een hotel naast het Vondelpark. Een medewerker van het hotel ontdekte het nog niet ontplofte explosief rond half drie. Medewerkers van de EOD hebben de handgenaad ontmanteld en meegenomen. Een half uur later werd in Amsterdam-Zuidoost een explosief gevonden bij een bedrijf. De politie gaat er niet vanuit dat er een verband is tussen beide zaken. De oude poptempel Tivoli in Utrecht wordt een hotelrestaurant. Er komen ook een koffiebranderij, bierbrouwerij en een bakkerij. Het podium in de grote zaal zal worden gebruikt door culturele organisaties. Het is bekendgemaakt door de eigenaar, de gemeente Utrecht. Tivoli aan de Oude Gracht werd tot 2014 gebruikt als concertzaal... waar grote artiesten optraden. Het vernieuwde Tivoli gaat naar verwachting eind 2020 open. Het weer, wolkenvelden en enkele opklaringen. Plaatselijk wat regen, het is 15 graden. Morgen bewolkt met soms wat regen, dan is het een graad of 14. Vrijdag koeler en meer buien.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 Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long.